Raymond Seré met het nms journaal Staatssecretaris Willem heeft opgezegd. Hij benadrukte dat de meerderheid van de Kamer hem in de gelegenheid stelt... om de problemen rond de pgb's aan te pakken. Een motie van wantrouwen werd niet gesteund door de regeringspartijen VVD en PvdA... en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Griekenland wil de 300 miljoen die het morgen aan het IMF zou moeten overmaken later storten. Dat kan volgens de regels, maar het is wel ongebruikelijk. Deskundigen wijzen erop dat het verzoek van Griekenland duidelijk maakt dat de nood in Athene erg hoog is. De FIFA heeft de Ierse voetbalbond 5 miljoen euro betaald om de Ieren te doen afzien van een rechtszaak. In de play-offs voor het WK in 2010 schakelde Frankrijk Ierland uit door een zeer omstreden doelpunt. Ierland wilde een rechtszaak beginnen, maar de FIFA betaalde de Ieren 5 miljoen om zich verder gedijst te houden, zo bekende de voorzitter van de Ierse voetbalbond. Nieuwe dieselauto's zijn de afgelopen tientallen jaren nauwelijks schoner geworden. TNO heeft uitgevonden dat bij zowel dieselpersonenauto's als bestelbusjes... de uitstoot van stikstofoxide vaak vijf tot zes keer hoger is dan wat fabrikanten zeggen. Volgens staatssecretaris Mansveld moeten de fabrikanten zich meer inspannen voor een beter milieu. In de Canadese provincie Alberta hebben onderzoekers van het Royal Tyrol Museum... een tot nu toe onbekende dinosaurussoort opgegraven. Volgens de onderzoekers gaat het om een uniek exemplaar... omdat hij zowel op zijn kop als in zijn nek horens had. De rest van het lichaam is niet gevonden. Het dier was volgens de onderzoekers ongeveer 5 meter lang en anderhalve meter hoog. De tiende editie van Alp du heeft zeker 11,5 miljoen euro opgebracht voor het onderzoek naar kanker. Daarnaast is er 3,5 miljoen aan donaties toegezegd. Ruim 4300 mensen beklommen vandaag de Alp du in Frankrijk fietsend of lopend. 380 deelnemers slaagden erin de berg zes keer te bedwingen. Het weer, heldere nacht, morgen zeer warm, 27 tot 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien...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 If I give my heart to you, I must be sure from the very love Ja, wanneer was dat nou weer een hit? Ah, dat was in 1964, Eva fel. Nou, welke nummers van de Beatles zijn eigenlijk geen hits geweest? Je kunt het zo gek niet noemen. Je hoeft er maar één te draaien en dan zeg je... oh ja, dat was een hit. Nou, klopt helemaal. We gaan eh, genieten van Andy... Eh, nee, van... Ja, Andy Williams. Met May each Day of the Year Be a Good Day.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 Mooie bellen komen voorbij. En eh, na 12 uur is het niet afgelopen. Dan komt mijn collega Willem Bruist bij, voor u de hele nacht eh, disco-muziek verzorgen. Dus dat wordt een, eh, een zwingend nachtje. verboden te slapen, dat, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. wat ga ik meer voor u draaien? Nou, wat dacht u van deze. Sail on a Rainbow, Art Garfunkel. was dat. Ja, luisteraars, hij is niet meer. Albert West eh, is overleden. Hij heeft een eh, ernstig eh, auto-ongeluk gehad... en is aan de gevolgen van ernstige hersenbeschadiging overleden. Maar de laatste tijd trad hij dat toch, toch al niet meer op. Omdat hij ook gedeeltelijk verlamd was door een andere ziekte... vermoedelijk een, ja, een attack die hij heeft gehad. Hij had de grote hits, onder andere natuurlijk... in zijn beginperiode met... Shalala, I Need You. Looked at you one day, couldn't turn away since you're on. zanger Albert West overleden. Dit was natuurlijk de groep The Shuffles. Waar hij voordat hij zijn eh, solo carrière begon mee, mee optrad. Ik lees net eh, op het internet luisteraars dat eh, hij is vanmorgen om vijf uur overleden. In het bijzijn van zijn familie. Bij het krieken van de dag, terwijl de vogels rond het Sint-Elisabeth ziekenhuis hun eerste lied begonnen is onze Apple, die de grootste hit scoorde als Shalala, I Need You, draaien het zojuist. En Give a Little Bit Love en Amarillo, hij heeft voorgoed zijn ogen gesloten. Een fietsongeluk dat op 27 mei jongsleden plaatsvond... is hem uiteindelijk fataal geworden. In december 2012 raakte Albert eenzijdig verlamd... door een ruggenmerginfarct. Eh, maar met zijn positieve energie onderdrukte hij de fysieke beperkingen... en bleef hij knokken voor een comeback. Manager Brigitte Vis, vanmiddag stond er eindelijk een afspraak eh, gepland in de agenda... om over een nieuwe cd te praten... Nou ja, die droom heeft Albert niet meer mogen voltooien... dankzij dat, eh, dat fietsongeluk. Hij laat natuurlijk een echtgenoot Joka achter, zijn dochter Josien... schoonzoon Joep IJskens en eh, drie kleinkinderen. Femke van 11, Nienke van 9 en uh, Lieselotte van 5. Nou, rest in peace Albert West. Meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. up, what it's up. You never said to There's again. Ja, dat was eh, de groep Brad en de zanger was David Gates. Het is een eh, plaat uit de jaren 70. Everything I Own, zo heet het. Ja, als je oud bent en je bent niet zo handig met internet... je hebt ook geen televisie thuis en je zit de hele dag alleen. Dan, blijft er vaak niet veel anders over dan een potje patience. En daar gaat dit liedje over. De, Carpenters, de Carpenters eh, zingen het. En het heet Solitaire. There was and Jansen. Een eenzame oude man die eigenlijk eh, niets meer had. Kennelijk ook geen televisie en eh, ja, boeken lezen deed hij ook waarschijnlijk niet. En ja, dan nou rest alleen nog maar een potje patience zo, zo elke dag. En eh, daar werd prachtig over gezongen door niemand minder dan... hoe heet die ook weer? hoe heet ze ook weer? Ja, natuurlijk Karen Carpenter. Ook helaas veel te jong overleden. Dit is wel heel apart. Als u ooit op de Efteling bent geweest... en het spookslot heeft bezocht... dan eh, moet dit melodietje u heel bekend in de oren klinken. Mensen die ooit wel eens op de Efteling zijn geweest... Nou, die moet het bekend in de oren klinken. Tenminste, als u in het spookhuis bent geweest. Daar was ik gisteren. Dat was een van de eerste attracties van de Efteling. En eh, ja, altijd nog uniek om eh, eh, die beelden te zien van die begraafplaats... waar allemaal zerken opengaan. mensen handen uit die zerken <laughs> naar boven komen. spoken lopen langs. Dat hebben ze heel mooi gemaakt op de Efteling. Dat kunt u allemaal zien. En dan klinkt deze melodie... En de enige reden waarom ik dit vanavond draaide... is omdat ik daar geweest ben en omdat ik het leuk vond... om dat nou weer eens eh, eh, aan u te laten horen. Een beetje, een beetje klassiek, eh, maar ook wel een beetje griezelig eigenlijk. Elvis Costello, die zingt niet griezelig hoor. Hij is, hij is getrouwd, of hij was getrouwd, dat weet ik niet precies... met Diane Kroll. En daar ga ik in oktober naartoe.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 rising deep from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter She goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. oh she. Elvis Costello met zijn mooie uitvoering van She. En ik kent het nummer natuurlijk allemaal van Charles Aznavour. Sander jij die luistert ook mee. Nou, Sander, jij bent fan van Cliff Richard. Dus eh, ja, dan zeg ik altijd maar, it's all in the game, hè. Many has to cancel Game. Dat was Cliff Richards. Ik, bij. ik draaide hem speciaal voor Sander Dardij. If You Could Read My Mind. Don McLean. If you could read my mind, love What a tale my thoughts could tell Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me. And I won't ever be set free. I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sell. When you reach the part where the heart often fade must be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, the feeling's gone, and we just can't get it back. old-time movie Out a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains around my feet The story back. Ja, volgens mij origineel van Gordon Lightfoot. If You Could Read My Mind. Dat is een prachtige uitvoering van eh, Don McLean. Ik heb een uh, eh, nieuw vriendinnetje op Facebook. Ze heet Joke Westerberg. En Joke die vraagt een plaat aan van Otis Redding. The Dock of the Bay. Nou, speciaal eh, ben ik met mijn collega Jaap Koper even naar het strand gegaan. En hebben wij samen gezocht naar The Dock of the Bay. Hier komt hij. Jaap is helemaal nat geworden daar. Zeewater. <laughs> sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.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 Ja, de vader van eh, Alan Clark, Dane Clark, die kon het altijd zo mooi eh, brengen, dit nummer. Was eigenlijk precies, eh, was eigenlijk precies Otis Redding. Hij was zelfs nog beter, vond ik eigenlijk, Dane. En uh, ja, Dane leeft nog steeds hoor. En die zingt ook nog steeds samen met zijn zoon Alain Clark natuurlijk. En niet alleen maar father and friend, maar van allerlei mooie nummers. En ik weet zeker dat hij... dat heel, nog, heel lang zal blijven doen. Want het is een man die eigenlijk geboren is voor muziek. Zo zeg ik het maar. The Chariots of Fire. Chariots of Fire, zo moet ik het zeggen. Vangelis, het is een verzoekje voor Susie Davis. Vangelis, The Chariots of Fire. Ik speciaal voor Susie Davis. Ja, luisteraars, eh, eh, Dusty Springfield heeft een eh, grote hoeveelheid naar repertoire gezongen van Burt Bacharach. Dat weet u waarschijnlijk ongetwijfeld als u fan bent of was van Dusty. Want die is ook helaas al overleden. Maar Shelby Lynn die brengt dat ook op een hele speciale manier. Even voor de Engelse luisteraars, want ik heb eh, diverse mensen die vanuit Amerika zelfs meeluisteren, heel leuk. Uh, de, al English uh, listeners. Ehm, Dusty Springfield, she sang a lot of songs from Burt Bacharach. But now Shelby Lynn did the same and she made a whole album with all famous songs of Burt Bacharach. And one of the songs I'm gonna turn on now is I Only Want to Be With You. Listen to the special performance of Shelby Lynn. something. Oh, can't you see that ever since we met, you had a to be with you. Ja, luisteraars, eh, ik ben een grote fan van Eva Cassidy. I'm a big fan of Eva Cassidy. She passed away at the, the, age of 37 eh, years old. Skin cancer. And uh, her songs were never brought out while she was alive. But after she died, the family took care of that. And uh, they uh, put a lot of songs on special CD albums. And one of the most beautiful songs is if I uh, no uh, you take my breath away. That's the right uh, uh title for the song. Uh, je neemt mijn adem weg, mijn adem stokt als ik jou zie. Zo is eigenlijk de betekenis van het liedje. Eva Cassidy. It amazes me how strong the power. that you sluit ik het eerste uur af, luisteraars van Tussen App en Vloed. Ik ben zo bij u terug. Tot na het nieuws.